Lieselot Thomas met het NOS Journaal. In het onderzoek naar afpersing door Joran van der Sloot... heeft de politie op verzoek van de Amerikaanse justitie... op twee plaatsen huiszoeking gedaan. In Valkenburg en in Hulshorst in het huis van Jaap Ames... beter bekend als Terror Jaap... de winnaar van het tv-programma De Gouden Kooi. Hij heeft van der Sloot een keer geïnterviewd... en zou contact met hem hebben gehouden. Het landelijk parket zegt dat er onder meer USB-sticks... computers en mobiele telefoons in beslag zijn genomen. Van der Sloot wordt ervan verdacht dat hij de moeder van Natalie Holloway wilde afpersen. Hij eiste geld voor informatie over de verdwijning van Natalie op Aruba. Van der Sloot is in Chili opgepakt op verdenking van moord op een jonge vrouw in een hotelkamer in Peru. PVV-leider Wilders vindt dat uitspraken van PvdA-voorman Cohen over de rechtsstaat hem in gevaar zouden kunnen brengen. Cohen zei twee weken geleden dat de rechtsstaat bij Wilders niet in goede handen is. Volgens Wilders is Cohen met die uitspraken over de schreef gegaan. Het gaat misschien te ver om te zeggen dat Cohen daarmee aanzet tot geweld, maar er zijn altijd gekken in het land die dan denken, daar moeten we van af, zegt Wilders. Dat heeft Cohen wellicht niet beoogd, maar dat kan wel het effect zijn van zijn woorden, zegt de PVV-voorman. Volgens Wilders is de PvdA zelf een gevaar voor de rechtsstaat. De man die gisteren in Brussel een rechter en een griffier doodschoot... had een conflict met die rechter. Dat heeft de Belgische minister van Justitie de Klerk gezegd. De man van 47 is een Belg van de Iraanse afkomst die sinds 2002 is erkend als vluchteling. Hij werd drie jaar geleden uit zijn appartement gezet vanwege een huurgeschil. Gisteravond werd hij opgepakt in een park in Brussel. Vanochtend hebben de rechtbanken in België een minuut stilte gehouden bij het begin van de zittingen. Het weer zonnig en droog. Het wordt 20 graden op de Wadden en 25 in het zuidoosten. Ook morgen zonnig en nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. Een Sunparks vakantiepark ligt in het midden van alles. Ja, zoek